Volgens zijn advocaat is hij er kapot van. Bij de ramp in de nacht van dinsdag op woensdag botste een passagierstrein op een goederentrein. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven. De stationschef kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. In Athene protesteerden afgelopen dag opnieuw duizenden mensen bij het parlementsgebouw. Volgens vakbonden was het ongeluk onvermijdelijk vanwege een jarenlang gebrek aan onderhoud. Bij een demonstratie van supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles... zijn afgelopen avond in Leeuwarden drie mensen opgepakt. Er hing een agressieve sfeer en er werd met vuurwerk gegooid, onder andere naar journalisten. Zo'n 100 fans uit Deventer protesteerden omdat ze van de gemeente Leeuwarden... niet bij de uitwedstrijd van hun club tegen Cambuur mochten zijn. Het verbod geldt niet alleen voor fans van Go Ahead. Voorlopig mogen er helemaal geen uitsupporters meer komen naar Leeuwarden... vanwege rellen na afloop van de Friese derby tegen Heerenveen. Chocolademerk Toblerone haalt de iconische top van de Matterhorn van de verpakking. Omdat een deel van de productie wordt verplaatst naar Slowakije... mogen er op de chocoladereep geen Zwitserse symbolen meer staan. Alleen melkproducten die volledig in Zwitserland worden gemaakt... mogen de nationale symbolen gebruiken. Het Amerikaanse moederbedrijf zegt dat het de productie moet verplaatsen... vanwege de groeiende vraag naar de top ronde repen Het concern moet nu ook het onderschrift of Switzerland weghalen. Het weer vanuit het noorden enkele buien. Vooral in het noordoosten valt ook hagel of natte sneeuw. Tussen de buien door ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag bewolkt en buien. Met in de ochtend nog steeds kans op natte sneeuw in het noordoosten.